Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Rusland bevestigt dat het land wil praten met Nederland en Australië over MH17. Alleen willen de Russen het in die gesprekken vooral hebben over de rol van Oekraïne. De Russen klagen al sinds het begin dat ze verantwoordelijk worden gehouden... voor de dood van de 298 inzittenden... en dat Oekraïne buiten schot blijft. Nederland en Australië willen het juist hebben over de aansprakelijkheid van Rusland. De landen hebben Rusland op basis van de bevindingen van het JIT... formeel aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van MH17. Ziggo hoeft geen adresgegevens van illegale downloaders af te staan... aan filmexploitant Dutch Filmworks. Het bedrijf wil IP-adressen verzamelen... waar vandaan illegaal films worden gedownload... en bij providers vragen om de bijbehorende adresgegevens... Maar volgens de rechter hoeft de IP-adreshouder niet altijd dezelfde te zijn als diegene die de film heeft gedownload. Ook wil de rechter meer duidelijkheid over de hoogte van de schadevergoeding die de filmexploitant van de downloaders wil eisen. Apothekers zijn niet blij met de nieuwe Europese medicijnregels waaraan ze vanaf morgen moeten voldoen. Om de verspreiding van namaakmedicijnen tegen te gaan... komt er op alle doosjes een unieke traceercode die de apothekers moeten scannen. De apothekers vinden de regels overdreven... omdat in Nederland bijna geen nepmedicijnen voor zouden komen. Ook kost het de apothekers veel extra administratief werk. De Nederlandse schaatsvrouwen hebben zilver gewonnen... op de ploegenachtervolging van de WK-afstanden in Insel in Duitsland. Oranje werd verslagen door het Japanse team. Op de 500 meter hebben zowel de Nederlandse vrouwen als de mannen... naast de medailles gegrepen. Bij de mannen won verrassend de Rus Murashov. en versloeg zijn landgenoot en topfavoriet Kulishnikov. Ook bij de 500 meter vrouwen werd de topfavoriet verslagen. De Japanse Naoko Codera ging ten onder tegen Vanessa Herzog uit Oostenrijk. Het weer bewolkt maar droog, vanavond opnieuw regen. Vooral aan zee waait het flink, maar in de nacht wordt het rustiger.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 Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder een korte file van 4 kilometer bij Heilo. De vertraging is daar nog geen 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer 5 kilometer en 5 minuten vertraging.